een Klomp met het NOS-journaal. Boom vandaag van start gaat in de Tourproloog in Utrecht. De wielrenner van Astana heeft te lage cortisolwaarden. De Astana-ploeg is lid van een beweging voor een geloofwaardige wielersport. De regels van die club schrijven voor dat renners met lage cortisolwaarden acht dagen niet mogen koersen. De ploegleider van Astana heeft al laten weten dat Boom gewoon van start zal gaan, tenzij de ploeg een vervanger mag aanwijzen. Ze halen voor de zekerheid de Italiaan Vanotti naar Nederland, maar de internationale wielerbond UCI heeft al laten weten dat er geen vervanger van start mag gaan. In de Waal bij het Gelderse Dreumel is het lichaam gevonden van een man uit Gent die woensdag is verdronken. De man van 50 redde zijn zoon van 24 uit de rivier, maar werd zelf meegesleurd door de stroming en verdween onder water. Gistermiddag vond een wandelaar zijn lichaam in de Waal bij Dreumel, bijna 50 kilometer verderop. In Athene zijn voor- en tegenstanders van een deal met Europa en het IMF weer de straat op gegaan. Naar schatting waren er zo'n 20.000 man op de been. Voor het parlementsgebouw riep premier Tsipras de tegenstanders op om zondag een trots nee te laten horen bij het referendum. Voor het oude Olympiastadion verzamelden de ja-stemmers zich. Zij willen graag in de eurozone blijven. Voetbalclub Go Ahead Eagles moet op zoek naar een ander stadion voor een thuiswedstrijd, mochten ze de volgende ronde halen van de Europa League. De club uit Deventer is in Emmen niet meer welkom na de rellen van donderdag, zegt de burgemeester. De Eagles speelden in Emmen tegen Ferencvaros uit Hongarije, omdat de eigen Adelaarshorst wordt verbouwd. Rond de wedstrijd waren er opstootjes, de ME voerde charges uit en zo'n acht man werden opgepakt.